En daalt het aantal besmettingen dus momenteel gaat het de goede kant op met de besmettingscijfers, ziet het RIVM. Afgelopen week eh, zien we goed nieuws. We zien een verdere daling van het aantal meldingen, maar vooral ook van het aantal eh, ziekenhuisopnames en IC-opnames. Dus dat is heel positief. Allemaal als gevolg van de vaccinatiecampagne. We zien eigenlijk ook in alle leeftijdsgroepen het aantal meldingen eh, dalen. Het OMT gaat komende winter dan wel uit van het meest gunstige scenario. Dat is als tenminste 75% van de mensen is gevaccineerd en die prikken goed vermengd zijn onder de bevolking. Informateur Hamer heeft zeven partijen uitgenodigd om morgen vroeg te praten over hoe we uit de coronacrisis komen. Naast de vier coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn dat SP, PvdA en GroenLinks. Het herstelplan wordt een belangrijke basis voor een nieuw regeerakkoord. Een beverfamilie die in een woonwijk in Weert in de sloot woont, wordt uitgezet. Buurtbewoners kregen een brief van de gemeente daarover. De dieren hebben een tunnel gegraven onder een fietspad, wat daardoor is verzakt. En ze vreten bomen rond de sloot aan. Ook maakt de gemeente zich zorgen dat ze het riool vernielen. De bevers worden gevangen en uitgezet in de Belgische Ardennen. Er is een enorme run op seizoenskaarten voor NEC uit Nijmegen. Supporters willen er massaal bij zijn als hun club volgend seizoen weer eredivisie speelt. Bij Stadion de Goffert stonden vandaag lange rijen. Het is heel druk <laughs> en het duurt lang. Je staat lang in de rij, maar daar heb je ook wat. Ja, het voelt heerlijk. Afgelopen zondag eh, hier flink feest lopen vieren. En eh, ja, meteen het eerste moment meteen hier in de rij gaan staan en een eh, kaartje gehaald. Zeker, met de hele familie. Afgelopen seizoen had NEC 4500 seizoenkaarthouders. De verwachting is dat het aantal ruim wordt overtroffen dit jaar. Maar makkelijk gaat het niet worden voor de club tussen de grote spelers. Een spannend gevoel voor volgend seizoen weer. Maar we blijven NEC toch, hè? Dan nog het weer. Er trekt nog een enkele bui over het land. Morgen breekt de zon af en toe door.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 tussen Zuid-Schaarwoude en Heerhugowaard, 3 kilometer. De vertraging is een minuutje of 10. En 5 minuten extra ben je kwijt op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen Amsterdam-Noord en Broek in Waterland, 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 De eerste single, Something Has to Change, is nu uit. de rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Na een nummer 1 hit met Eddie Rabbit scoorde Juice Newton nog twee top 10 hits in 1986. Dat zijn Cheap Love en What Can I Do With My Heart.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 She's Wanna Leave is wederom een prachtig werkje. Dit is het favoriete album van de maand. less I want her, the more she seems to want me. Well, I was down at the bar with a buddy of mine. I told him my problem and he said it's time to change your tactical ways. Just trust me. He said the more you love her, the more she'll just want to leave take the upper ranks 24-7 Until that girl, she must have dropped from heaven Listen to her talk, look into her eyes Hold her hand, man, she'll be surprised The more you love her, the more she'll just want to leave Veel Ierse country acts houden het bij covers. Of John Malloy ook eigen werk heeft, weet ik niet. Met Don't Tell Me What To Do begeeft hij zich in de voetsporen van Pam Tillis. We tried and we tried, but it's over. If I didn't fit the image in your mind... Now you tell me to find another lover. But baby, aren't you getting out of line? Don't tell me what to do. You've already said we are through. I'm a page that you have turned. I'm no longer your concern. So don't tell me what to do I'll love you forever if I want to You're no longer in charge of my thinking You're already in love with someone else So if I'm into all my honky tonkin'. Well, I'm a big man, I can take care of myself. So don't tell me what to do. You've already said we are through. I'm a page that you have turned. I'm no longer your concern. So don't tell me what to do. las ik over Shannon McNally. Ze is als de koplampen op een lijkwagen. Ze heeft een gekneusde, rokerige en overgevoelige stem... waar country en soul elkaar ontmoeten. Ze heeft de melodieën en de timing. Ze is onweerstaanbaar. Dat belooft wat als ze I Ain't Living Long Like This vertolkt. De cover van deze week. nostalgie van de bovenste plank in de uptempo-song werden Cottonwood Crows waarin de hoofdpersoon herinneringen ophaalt aan een jeugdliefde, Alan Jackson. riverbank the sounds of the wind and the whippoorwill And the way that your bare skin would feel As we laid in the sun I could see your eyes Blue as the blue in that southern sky Kisses warm as a wild red rose At the bend in the river where the cottonwood grows same. And we love each other as the pale moon on. At the bend in the river where the cottonwood grows. At the bend in the river where the cottonwood grows. dreamed as we looked ahead. But the fork in the river took us separate ways. As the years went by, I can't forget those days. And I often wonder, but I'll never know if we ended up following a different road. Would we still be laying by the wild at the bend in the river where the cottonwood grows. And we dance, and we sing, and we love each other as the pale moon glows. At the bend in the river where the cottonwood grows. At the bend in the river where the cottonwood grows. eyes and it takes me back to two young lovers on that riverbank.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 Hij wordt omschreven als innovatief, beheerst en slim, en als een humoristische verhalenverteller, een folkie en een country outlaw. Hij is een legende en hij heeft toch maar één nummer 1 hit op zijn naam. Met 500 miles away from home reikt hij tot een vijfde positie. Oh, I'm 500 Said we miss you, son, we love you. Come on home. Well, I didn't have to pack. I had it all right on my back. Now I'm fine. Ook Detroit City en Streets of Baltimore zijn klassiekers van hem, waarmee ik zijn nummer 1 hit Marie Laveau links laat liggen. Een andere keer wellicht. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. And they took us to the streets of Baltimore Our heart was filled with laughter When she saw those city lights And she said factory job used to be. But I soon learned that she loved those bright eyes more than she loved me. Now I'm going back on that same train that brought me here. streets of Baltimore. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. De man is bekend om zijn gepassioneerde optredens en uitstekende liefdesballets, maar evengoed om zijn koppigheid en controversiële uitspraken. In de huidige lockdown-situatie restte Van Morrison niets anders dan aan zijn latest record project Volume 1 te beginnen. Western Man is een van de songs. Western Man has no plan Since he became complacent Stop believing in himself Let others steal his rewards While he was dreaming While he was dreaming Others were scheming Doing deals behind his back Now Western Man is adrift And under attack what happened in between. Now there's no other bite of the cherry, unless he's prepared to fight. Start on a new path to freedom, new path to freedom. The horse has bolted from the stables, the lunatics have taken over the farm. Your tickets have taken over the main house clandestine meetings in the forest. Going back to the way it was, now it just seems impossible. Western man has no plan. They stole that wine while he was dreaming. 2018 overleden pionier van de swamprock, Tony Joe White, zal voor altijd herinnerd worden door klassieke songs als Polk Salad Annie en Rainy Night in Georgia. White's zoon, Jody, vond een tape met nooit eerder uitgebrachte songs in demovorm. De demo's zijn nu afgemaakt en Del Rio, You're Making Me Cry, is een van die songs. De Spotlight. Ik ontmoette Elena Lewandowski in 2009 tijdens een singer-songwriter-sessie in Canada. Ik raakte zeer onder de indruk van haar. Want ze kan niet alleen prachtig zingen, maar ook fraaie songs schrijven. Red Rover en Lions and Werewolves zijn daar uitstekende voorbeelden van. Now to protect your firstborn Looks like another god is on his way, and another kingdom's gonna have its day. No matter whether you pass over and over, and the girl can go or the girl can stay, she's gonna wear that ring anyway. When the walls evolve. Crossroads. Is it all just me? With all these lions in my head, I wanna growl, I wanna fight. Feels like I've walked through every door a thousand times before. Or like I've known the score since I was a child, now I'm not so sure. I don't know. the truth, it makes me sick. Feels like I've walked through every door a thousand times before, or like I've known the score since I was a child. crossroadsmusic.nl Het luchtige feel-good deuntje Local Honey vertelt het verhaal van een man die een lokale vrouw ontmoet die jam verkoopt op een boerenmarkt. Hoewel er veel producten te koop waren op de markt, ziet Pitney dat hij meer interesse heeft in het meisje dat hij Local Honey noemt.